11 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Wielrenner Lars Boom mag morgen niet van start in de Tour de France in Utrecht. De cortisolwaarden van de Astana-renner zijn te laag, meldt de Franse sportkant L'Equipe. De Astana-ploeg is lid van een beweging voor een geloofwaardige wielersport. De regels van deze club schrijven voor dat renners met lage cortisolwaarden... acht dagen niet mogen koersen. Het betekent overigens niet dat Boom is betrapt op dopinggebruik. Voetbalclub Go Ahead Eagles moet op zoek naar een ander stadion... voor een eventuele volgende thuiswedstrijd in de Europa League. In Emmen is de club uit Deventer niet meer welkom na ongeregeldheden gisteren... zegt de burgemeester van de stad. Omdat het eigen stadion in Deventer wordt verbouwd... speelden de Eagles gisteren in Emmen tegen Ferencvaros uit Hongarije. Rond de wedstrijd waren er opstootjes in Emmen. Acht mensen werden opgepakt. Zo'n 200 agenten waren nodig om de orde te herstellen... en daarmee voerden charges uit. In Athene zijn nog steeds grote betogingen aan de gang... met zowel voor- als tegenstanders van een deal met Europa en het IMF. Aan beide betogingen doen naar schatting 20.000 mensen mee. Eerder vanavond raakten demonstranten slaags met de politie... maar de rust was snel hersteld. Voor het parlementsgebouw stond premier Tsipras de tegenstanders te woord. Hij riep de Grieken op om zondag een trots nee te laten horen tijdens het referendum. Voor de Turkse kust is een baby van 10 maanden oud uit zee gered. Het meisje dreef op een luchtbedje en was al een kilometer van de kust weggedreven. De ouders waren vergeten dat hun dochtertje in het water dobberde. De kustwacht herenigde de baby uiteindelijk met de moeder. Het weer. Vanavond is het nog lang zwoel en overwegend droog. Vannacht neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Morgen begint bewolkt, maar de temperaturen lopen al snel op. In het binnenland kan het maar liefst 36 graden worden.